Uit het rapport blijkt dat elke dag 400.000 vaten door diefstal verdwijnen. Dat is een vijfde van de totale olieproductie van het Afrikaanse land. De olie wordt illegaal afgetapt uit pijpleidingen van onder meer Shell in de Nigerdelta. Het overgrote deel zou illegaal worden geleverd aan criminele organisaties op de Balkan en aan raffinaderijen in Singapore. Een speciale commissie moet nu verdachten gaan vervolgen. Tot nu toe gebeurde dat niet vaak. probleem bij de aanpak van die oliediefstal is dat lokale politiemensen meedoen aan de diefstallen. Het centrum van Den Haag heeft tijdens de koopavond een paar uur zonder stroom gezeten door het defecte kabel. Verscheidene panden werden ontruimd. Er was nog veel winkelend publiek in grote winkels als de Bijenkorf en Sena toen het licht uitviel en er niet meer gepind kon worden. In de bioscoop Pathé stopten de films in alle zalen. De Amerikaanse Wikileaks-klokkenluider Bradley Manning hangt nog steeds levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. De hoofdaanklacht hulp aan de vijand blijft staan, zo beslist de militaire rechtbank. Corporaal Manning staat terecht voor het downloaden en verspreiden van honderdduizenden geheime diplomatieke en militaire documenten en video's. Het is niet zeker of Bauke Mollema de komende dag nog start voor de 19e etappe van de Tour de France. Mollema is volgens een ploegleider ziek geworden en de afgelopen dag kon hij bijna niet meekomen. Als hij vannacht niet genoeg herstelt, wordt overwogen om hem uit de Tour te halen. Het weer. Het koelt af naar een graad of 13.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 Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. a dress of gold and blue. Sure was fun being good to you. This one we made just for fun. small.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 Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. demons told. They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing. starting to